chanson hebben een verschrikkelijke goede Elsplaat deze week. Je de Mut 1974 met Tigerfeet, de Elsplaat voor de hele komende week. Er mag best voor geklapt worden, vind ik. Welkom luistervriendjes, het is vandaag maandag 19 oktober van het jaar des Allahs 2015 en we zijn er weer eens een keertje met een afwasshow. Hè? Nou, elke dag hoor. Elke werkdag kun je ons horen met eh, een hele hoop verschrikkelijke goede muziek. We hebben weer en verkeer. We hebben wat uh, nieuwsfeitjes tussendoor. En we gaan ook nog eens een keer met de tijdmachine op reis. Kijken wat er allemaal in het verleden vandaag gebeurde. En de muziek die staat natuurlijk voorop. We hebben muziek onder andere van Steelers Wheel, van Manfred Mann, van K.O.M.A., van de Sutherland Brothers en Quiver. Oh, dat is ook zo mooi. De Guys and Dolls komen voorbij. Jimmy Castor, dat is een hele bijzondere plaat. Ik heb gisteren gisteren al het videootje op eh, Facebook gezet. We gaan nog eens een keer kijken bij de T-set hoe het daar is. En People's Choice, Moody Blues, Brian Ferry en Madonna. Ja, het zit er van alles zitten tussen in deze show. Tot een uur of zes gaan we weer eens even lekker aan de gang. En we beginnen zoals gewoonlijk met een plaatje uit 1965. Het is de Sham en de Parochos en Rangdang Doe. Boom, boom, boom, boom. for looking voor de Sham en de Parocha's met Ring Dang Doe. Er staan momenteel in Nederland 26 eh, files, dus het valt reuze mee. Maar het weer is ook niet zo slecht. Het is gewoon lekker najaarsweer. Dat hadden we helemaal niet verwacht, maar dat is toch wel zo gekomen vandaag. Het wordt wel steeds kouder, dat kunnen we wel zeggen. De Ava Show. All Hit Radio. Radio Els. 558. Madonna wil geen preek van de vader, daar komt het op een klein beetje op neer. Uit 1986 hoorde je Madonna natuurlijk, hè? Good old Madonna met Papa, don't preach. Nou, dat zullen wij in ieder geval zeer zeker niet gaan doen hoor. We gaan je niet de wet voorschrijven. Ik hoop dat je een beetje een aardige werkdag achter de rug hebt. En eh, de eerste werkdag zit er weer op en dat is dan toch altijd ook wel weer een prettig gevoel hoor. Ja, het is inmiddels 11 eh, minuten over de klok van 5 uur geworden hier bij Radio Els in de Afwasshow. En we zijn er tot een uurtje of 6. En als je nu niet kunt luisteren, dan kan je altijd nog om een uur of 7 gaan luisteren. En anders later via de podcast. Make me a deal and make it straight. got to make the big time. Take me on a roller coaster. Take me for an airplane ride. Take me for a six-day wonder. But don't you, don't you throw my mind aside, aside. What's real and make me feel. Baby James in Acapulco, we are flying down to Rio. yeah, you're so chic. Do you ever love me? Ladies of the mountain streamline. Midnight you can see the floors. Dance the cha cha through to sunrise. Opens up exclusive doors for wow. Just like the windows look the same. So me and you, just we two, got to search for something new. Brian Ferry en Roxy Music natuurlijk. En met Virginia Plain. Ja, ja, ja, ja. Ik kwam het plaatje weer eens tegen en ik denk dat is een tijd geleden dat we die gehoord hebben. Zo, even wat nieuws eh, nieuwsdingetjes. Ja. Toeristen die zondag naar het Amerikaanse plaatsje Tombstone, dat is in Arizona, waren gekomen, kregen wel een erg realistisch beeld van het Wilde Westen voorgeschoteld. Acteurs speelden een vuurgevecht uit de 19e eeuw na tussen cowboys en wetshandhavers. De schietpartij werd zo goed nagespeeld dat al snel twee gewonden moesten worden afgevoerd. Eén acteur bleek per ongeluk echte kogels in plaats van losse vlodders in zijn pistool te hebben. De hulpdiensten zijn zondagavond massaal uitgerukt voor een fietslampje dat in het water langs de Delftlaan in Heemstede dreef. De angst bestond dat een fietser te water was geraakt. Meerdere brandweerwagens en politieauto's en twee ambulances kwamen op de melding af. Er bleek echter niets aan de hand, want het lampje is vermoedelijk in het water gegooid en van een verdronken fietser was dan ook geen sprake. Ruim 2,5 miljoen mensen zagen Martine, Serena en Farida zich naar de finale bakken in het NPO 1-programma Heel Holland Bakt. Michael viel zondagavond af met de finale in zicht. Volgende week wordt de winnaar bekend van het succesvolle programma. Heel Holland Bakt is zondag het op twee na best bekeken programma, blijkt uit de cijfers van de stichting Kijkonderzoek. Studio Sport is het best bekeken met ruim 2,8 miljoen kijkers, gevolgd door het journaal van 8 uur. Daar keken een kleine 2,6 miljoen mensen naar. D66 doet opnieuw een poging om een wetsvoorstel door de Tweede Kamer te krijgen om iedereen orgaandonor donor te maken. Tenzij men bezwaar aantekent. De bedoeling is dat mensen in een brief het verzoek krijgen om een keuze te maken. Organen afstaan na de dood of niet. Als mensen na twee brieven geen reactie geven, zijn ze automatisch orgaandonor. donor. <laughs> De afwasshow. <laughs> It's more the way that you mean it when you tell me what will be. And when you stop and think about it, you won't believe it's true that all the love you've been giving has all been meant for you. I'm looking for someone to change. I once lived in, and she's waiting there for me. But in the gray of the morning, my mind becomes confused between the dead and the sleeping and the road that I must choose. I'll more the way you really mean it when you tell. lekker Els, lekker Els. Ja. Lekkere chocolademelk met een eh, flinke scheut rum erdoor. Ja, ja, daar houden wij hier wel van in de Ava Show. Je hoorde ondertussen de Moody Blues met Questions en het kwam allemaal uit 1970. Vindt het persoonlijk een van hun betere. Niet dat melogantisch eh, rockgedoe. Nee, gewoon lekker stevig. Hupsakee. Op een maandagavond moet het allemaal gewoon kunnen. Net als deze natuurlijk hoor. Ja, pom, pom, pom. Een beetje nee, kom je halen plaat hier in de Show bij Radio Els 558. We gaan naar 1975. En wie zijn dit? Dit is de People's Choice. En het nummertje is getiteld Do It Any Way You Wanna Do It. Ja, je moet het op je eigen manier doen hoor. Kom ons even voetjes van de vloer. achtergrondkoortje is een week in studie geweest om deze tekst uit hun hoofd te leren. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. My me, You were a child of the sun and the sky and the deep blue sea My me. les beaux jours, je te dis merci, merci. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you, I always do. That you amaze me by leaving me now and starting new, my Bella. of the sun and the sky and the deep blue sea. my belle amie, après tous les beaux jours, je te dis merci, merci. You were the answer on all my questions before we're through. I want to tell you that I adore you and always do that you amaze me, believe in me now and start anew. De T-set uit 1969 en ze bezongen alles over een waardevriend. oftewel My Ami, I am in love with you. Ja, met Peter Tetro helaas ook al niet meer onder ons. Even naar de files kijken. Er staan er momenteel een stuk of 36 en de langste is eigenlijk op eh, de A27 Utrecht-Gorkum. 8,3 kilometer langzaam redend verkeer. Allemaal tussen Hagestein en Noorderloos. En voor de rest is het eigenlijk vrij rustig op de Nederlandse wegen. En we gaan even jodelen, jodeli, jodeli, jodeli. Hier is Esther en Abi Ophirim en Cinderella Rockefeller. You're the lady, you're the lady that I love. of your chinny chin chin. Rockefeller, Rockefeller. the Rockefeller, that rocks me. Rockefeller, Rockefeller. You're my Rockefeller. I'm your Rockefeller. kind. I love your jazz. Razzmatazz. I love Rockefeller. You're my Rockefeller. You're my Cinderella. Lekker plaatje daarvoor show uit 1968. Cinderella Rockefeller van Esther en Abi Ofarim. Zouden dat broer en zus zijn of man en vrouw? Ik heb geen idee. Weet jij dat Els? Nee, Els heeft ook geen idee. Ik heb wel een idee wat er in het verleden gebeurde, ja. Ik heb dat allemaal uitgeprint op papier namelijk. <laughs> Weet je nog wel, voor deze 19 oktober, wat gebeurde er allemaal in het verleden? Het is in ieder geval vandaag de 292e dag van het jaar en er komen er nog 73. 1987 was er een enorme beurscrisis, die werd later bekend onder de naam Zwarte Maandag. En in 2005 Saddam Hussein staat terecht in Bagdad voor misdaden tegen de menselijkheid. En in 2009 wordt de DSB-bank failliet verklaard. En in 1951 had de AVRO het eerste informatieve televisieprogramma genaamd Televizier. En dat zal nog heel lang bestaan, dat programma. En volgens mij heb je zelfs tegenwoordig de tv-gids nog die Televisier heette. Die hadden wij vroeger thuis ook, ja. En in 1914 in de Eerste Wereldoorlog breekt voor de eerste keer de slag om Ieper uit. Dat zou later nog eens een keer gebeuren namelijk. We gaan even naar de sport toe. In 1988 het Nederlands voetbalelftal speelt in de kwalificatiereeks voor het wereldkampioenschap voetbal 1990 in Italië met 0-0 gelijk tegen aartsrivaal West-Duitsland toen nog hè? Ja. Het is allemaal maar kort vandaag hoor, Els. Ja, we gaan even kijken wie er allemaal jarig zijn of geboren zijn vandaag. Dat was in 1873 Jaap Eden. Dat was een Nederlands schaats- en wielerkampioen. Hij overleed in 1925 en je hebt volgens mij nog steeds het Jaap Eden stadion. Hij Was een hele grote sportman. George McCree gaan we feliciteren. Natuurlijk ontzettend beroemd geworden met uh, Rock You Baby. Hè? Wekenlang op nummer 1 gestaan in 1974. Hij werd geboren in 1944 en op diezelfde dag werd geboren en in hetzelfde jaar Pieter Tosh. Hij is natuurlijk een Jamakaans eh, Jamaicaans zanger. Hij overleed in 1987. En in 1945 werd die Fijn geboren, maar toen heette die nog Harris Glenn Milstead. Hij was een Amerikaans zanger en travestiet. Hij overleed in 1988 en het is hilarisch als je op YouTube eh, zijn muziek eh, hoort, maar vooral ook ziet. Nou, we gaan al naar de overledenen toe. Daar heb ik er ook niet veel van die echt beroemd zijn. Dat was in 1999 Harry Banning. Hij werd 70 jaar oud en hij was natuurlijk beroemd Nederlands componist, arrangeur en pianist. En de laatste al, dat is Jan Wolkers. Hij werd 81 jaar, hij overleed vandaag in 2007. Hij is een Nederlands schrijver, columnist, eh, kunstenaar, beeldhouwer en kunstschilder. Volgens mij was eh, hij ook degene die zo lang op een eilandje heeft gezeten. In een van de Waddeneilanden. Ja, daar heb ik wel eens eh, tv-beelden van gezien. Was een zeer bijzondere appartement. De weerextremen voor vandaag. 1972 werd het maar liefst min 3,8 graden als de laagste minimumtemperatuur. En het warmst werd het in 1921 met een maximumtemperatuur van 23,6 graden Celsius. Het langst in de zonnetje kon je lopen, want zitten dat doen we niet meer in deze tijd van het jaar. Dat was maar liefst 9,5 uur. En het langste de paraplu ophouden was in 1973, want toen eh, regende het maar liefst 10,3 uur. Nou, dat was die wel weer. We gaan naar een heel bijzonder plaatje en eh, je moet zelf maar eens luisteren wat je daarvan vindt. Abba Show, meer muziek. What we're gonna do right here is go back. Way back, back into time. When the only people that existed were troglodytes. cavemen, cave women, Neanderthal, troglodytes. Let's take the average caveman at home listening to his stereo. thing, he'd begin to move something like this. it to me, it to me, it to me, it to me, it to me, it to me, it to me, it to me. She looked down on him. She was ready to crush him, but she began to like him. She said, I'll suck it to you, daddy. He said, What? She said, I'll suck it to you, daddy. You know what he said? He started it all way back then. I ain't gonna lie to you. When she said, I'll suck it to you, daddy, <laughs> he said, right on, right on. vind dit helemaal geweldig, ja. Jimmy Kester in de show met Trogly Died, The Caveman, of Alberta van de, Bird, van de Bud Sisters. <laughs> Hoe verzint hij het allemaal? Maar ik, heb ook een film, ik had gisteren een ander filmpje op Facebook gezet, maar ik heb ook een filmpje gezien op YouTube. Dat is eh, dan eh, gewoon in de studio dat hij aan het optreden is. En zoals die man kan bewegen met deze muziek. Het is werkelijk ongelooflijk. Moet je echt eens een keer opzoeken. En we praten hier over 1972. Nou, we gaan maar weer eens een keertje normale muziek draaien. Hier zijn de Guys and Dolls uit 1977 en You're My World. You're my world, you're every breath I take. You're my world, you're every move I make. Other eyes see the stars up in the sky, but for me they shine. uitgevoerd is natuurlijk hartstikke mooi. En de Keis en Dolls die kunnen dat als geen ander.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 1976 de dus, Sutherland Brothers en Quiver and The Arms of Mary. Want was, was namelijk het geval, ik was verliefd op een meisje dat heette Marianne. En eh, daar maakte ik dan Mary van. Hè? Dus als ik dit plaatje hoorde, stond toen in de top 40 natuurlijk. Dan moest ik gewoon aan dat meisje denken. Morgen overdag. Eh, morgen overdag, ja, even de verkeerde schuif gepakt. Ja, morgen overdag verandert er weinig. Er zijn wolkenvelden en nu en dan valt er een licht buitje. Vooral in de middag laat de zon zich ook zien. De maxima liggen rond de 13 graden en de noord- tot noordwestelijke wind is zwak tot matig. En bij de vooruitzichten zien we gewoon dat de temperatuur ietsje omhoog gaat naar 13 graden, 14 graden. En dat is normaal voor de tijd van het jaar. Maar is het tijd geworden voor in de show? We gaan weer even naar de klap op de knieënplaat. Bram, bram, bram, bram. De klap op de knieën plaatsen. Even lekker meekloppen. Op de dijen of op de knieën. Ja, ja, ja, ja, ja. Hier is oma uit 1989 en La Banda. Welkom in de show de shows, de Show bij Radio Els 558. En het is inmiddels bijna kwart voor zes. een stukje krant doen, Els? Ja, we gaan nog een stukje kram doen. Even wat nieuwsdingetjes nog. Zo op de valreep, hè, want het schiet al aardig op. Na de tijd zijn van 6 uur, dan begint die grote non-stop machine, machine weer van Radio Els 558. Tegenstanders van Zwarte Piet willen demonstreren tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas op 14 november in Meppel. De actiegroep Kick Out Zwarte Piet roept mensen op naar de Drentse stad te komen om samen een statement te maken voor een Sinterklaasfeest dat niet kwetst. De betogers eisen een zichtbare verandering van de racistische figuur Zwarte Piet, jawel. Opnieuw is een beoogd onderkomen voor vluchtelingen in Duitsland beschadigd. Een deel van een woonblok in Vrouwenwald, dat is in de deelstaat Turingen, is onder water gezet. Regionale bestuurders hadden het, hadden het woonblok aangewezen voor de opvang van vluchtelingen. Een partijloze, bezorgde burger heeft Geert Wilders in een advertentie in de Volkskrant opgeroepen tot meer samenwerking. Als u echt aan Nederland denkt, wilt u dan samenwerken, samenwerken met anderen en niet Nederland proberen te verdelen door alleen maar te zeggen hoe het niet moet, staat in te lezen op de voorpagina van de krant. Ja, de initiatiefnemer, aannemer Rob Geurts, ergert zich naar eigen zeggen aan geschreeuw over hoe dingen niet moeten. Als je in de politiek gaat, is toch je doel om het voor de Nederlandse burgers zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Daarvoor moet je samenwerken, zei de eigenaar. De, eigenaar, oh mij nou weer. Nee, de Hagenaar natuurlijk. Zit ik zo netjes het nieuws voor te lezen, gaat het aan het einde toch nog fout. Hè? We gaan maar gewoon muziek draaien, dan zijn wij hier namelijk veel beter in. Eh, deze, hè? Els, die, ja, oh, gaat die. Je kent ze wel, maar lang niet meer gehoord. Radio Els frist je geheugen op. Radio Els frist je geheugen op. Flashback. Als je nu pas inschakelt naar de AFA-show te luisteren, dan ben je wel onderhand een uur te laat hoor. Het programma is bijna afgelopen, maar dan krijg je een herkansing. Want eh, bij Radio Els 558 wordt dit programma waarschijnlijk om uh, eh, 7 uur of om 8 uur. Dat moet je maar zelf even kijken wanneer je dat doet ja, wanneer je luistert natuurlijk, dan wordt dit programma herhaald. En later komt het nog eens een keer als podcast via Facebook te staan. Dus daar kun je ook je hart nog ophalen. Je hoort een heel mooi plaatje en eh, wel met een moeilijke titel. De semi detected Suburban Mr. James van Manfred Mann. Maar het is wel heel mooi om terug te horen. Ik had het plaatje volgens mij al een jaar of twintig niet meer gehoord. Het stamt allemaal uit 1966. Het is 8 minuten voor de klok van 6 uur geworden hier bij ons. We gaan naar Steelers Wieltje uit 1974 en Star. they believe every word they've been told. After all you've been through, tell me what will you do when you find yourself out in the cold? Oh. niet zomaar hoor. Nee, nee, daar gaat heel wat jaartjes overheen hoor. Als het eh, niet helemaal lukt. Steelers weer hoorde je 1974. Dat was de voorlaatste. Pom, pom, pom. Zo, tuintje van gehoorzaamheid klinkt weer bij de Show op Radio Els 558 was weer even een uurtje lekkere muziek hier op, eh, als onderbreking van de non-stop programmeringen. Ja, nou, ik eh, zit hier wel met koude voeten. Er moet nodig is hier wat aan die studio gebeuren met vloerverwarming of zo. Dat zal wel lekker zijn. Hè? Ja, ja, ja. De beker chocolademelk met rum is al lang op. Dus, eh, en met het Maria-kaartje. En niet vergeten, die krijgen wij er altijd bij van Els. Eh, ik zou zeggen, heel erg bedankt voor het luisteren. De laatste plaat wordt er eentje van de Police. Ja, ja. Every little thing she does is magic. Alles wat ze doet, dat is met magie omringd uit 1981. Bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen, bye bye, zwaai, zwaai. Tot morgen. shows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Poeter Afwas Show.